René van Brakel met het NOS-journaal. Op de klimaattop in Zuid-Afrika is na een extra dag onderhandelen een mager akkoord bereikt. Er komen onderhandelingen over het terugdringen van broeikasgassen door alle 194 deelnemende landen. Die moeten een klimaatverdrag opleveren dat uiterlijk in 2020 van kracht wordt. De laatste hindernis die genomen moest worden was een geschil tussen India en Europa. Europa wilde nu al vastleggen dat de toekomstige afspraken over het terugdringen van broeikasgassen bindend zou zijn. Dat is niet gelukt. Tijdens een hectisch overleg is afgesproken dat er in een later stadium opnieuw wordt gesproken over het verplicht stellen van CO2-reducties. Binnen de Britse coalitie is onrust ontstaan over het veto tegen een nieuw Europees verdrag. Britse media melden dat vicepremier Clegg furieus is over dat besluit. In het openbaar is hij premier Cameron niet afgevallen, maar de verhoudingen zouden op scherp staan. Clegg is de leider van de liberaal-democraten die minder negatief tegenover Europa staan dan de conservatieven. Clegg vreest dat de Britten alleen komen te staan in Europa, wat slecht is voor de werkgelegenheid en economische groei. Op de eurotop ging premier Cameron vrijdag als enige niet akkoord met strengere begrotingsregels. Clegg noemt dat volgens Britse media een ongekende mislukking. Waarnemers bij de verkiezingen in Congo zijn ervan overtuigd dat er op grote schaal is gefraudeerd. Vrijdag werd zittend president Kabila tot winnaar uitgeroepen, maar waarnemers van het Amerikaanse Carter Center zeggen dat de uitslag ongeloofwaardig is. In gebieden die bekend staan als oppositiebolwerken zijn veel stemmen niet geteld. En in gebieden waar Kabila populair is was de opkomst onwaarschijnlijk hoog. Het weer vannacht helder en koud, overdag droog en tegen de middag steeds meer bewolking. Het wordt dan 4 graden in het oosten tot 7 in het westen.